Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het parlement van Venezuela heeft een amnestiewet goedgekeurd. Daardoor zouden honderden politici, journalisten en activisten vrij kunnen komen. Eerder deze maand was er ook al een stemming. Nu is de wet definitief. Hoewel er in Venezuela al veel politieke gevangenen zijn vrijgelaten... zouden er nog altijd ruim 600 vastzitten. De Amerikaanse acteur Eric Dane is overleden. Hij maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan de spierziekte ALS. Deen was vooral bekend van zijn rol als Dr. Mark Sloan in de televisieserie Grey's Anatomy... die hij tussen 2005 en 2011 speelde. Sinds 2019 speelde hij een van de hoofdrollen in de HBO-serie Euphoria. Eric Dane was 53 jaar. De Britse ex-prins Andrew is weer thuis. Hij werd gisterochtend gearresteerd en zat 12 uur op een politiebureau. De broer van koning Charles wordt verdacht van een ambtsmisdrijf. Hij zou als Britse handelsgezant informatie hebben doorgespeeld... aan de Amerikaanse miljardair en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Gisteravond werd Andrew weer naar huis gebracht. Alle Friese kinderen moeten op school Fries leren. Met dat besluit wil Provinciale Staten de taal levend houden. Vooral in stedelijke gebieden spreken nog maar weinig kinderen Fries. Scholen krijgen vier jaar de tijd om de lessen goed in te voeren. De verplichting geldt niet voor de Waddeneilanden en voor de gemeente Weststellingwerf, die een eigen spreektaal heeft. Darter Gian van Veen heeft opnieuw de finale in de Premier League gehaald... maar heeft die net als twee weken geleden verloren. In Glasgow bleek Johnny Clayton uit Wales te sterk voor de Nederlander. Clayton gaat nu aan kop in de Premier League, gevolgd door Michael van Gerwen.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 getting big. I know this will be one when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these oh, things.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 Die al jubelen door het dal, de lente brengen overal. Een liedje en een andere melodietje, en een ander berg een al die brand van het heelal. klokjes horen. Die jou jubelen door het de lente brengt overal. Liedje, en het andere melodietje, en een ander erg een bietje, al die brak van het heelal.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 Hij maakte vorig jaar bekend dat hij leed aan de spierziekte ALS. Dane is bekend van de televisieserie Grey's Anatomy en de HBO-serie Euphoria. Hij was 53 jaar. Alle Friese kinderen moeten op school Fries leren, heeft Provinciale Staten besloten. Vooral in stedelijke gebieden spreken nog maar weinig kinderen Fries... waardoor de taal dreigt uit te sterven. Het weer, af en toe regen of winterse neerslag bij 3 tot 8 graden. Vanavond gaat het harder regenen. Dit is ZFM. addicted to love.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 Six, Grab your shell toes and your fat laces. A little hand clap for some funk faces and make your body move in the following places. Goes up your back and then down your spine, and when it hits your head. Okay, then back to base heads. Dance like you just won at the Special Olympics. I got the root box of the back of a spaceship. So sick, I just had to take it. The R U D E B O X. Up your jacks so you split your gaps. Sing a song of Semtex. Semtex. Pocket full of Durex. Durex. Body full of Mandrax. Are we gonna have sex? Yes. Will you wear your knee socks? Whoa. Back to the root box. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk you to the top. Know what's on my mind is only one thing you will find. I got one design and that's to bump until you drop. Root box. TK Maxx costs less. Yes. Jackson looks a mess. Less. Okay, then what to do? If you try to jack me, I'll root box you. Uh-huh. If you root box me, I'll root box your whole crew. Cause it's what I do, ain't that right, boo? True. I'll ride with you if you can get me to the border. Cause the sheriff's after me for what I did do. His daughter, I did it like this. You did it like that. I love it when you double clap, clap. Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to funk the stop. Know what's on my mind, it's only one thing. on the landmine. Call me on my mobile, not the landline. It's Jack the mainline at the same time. Okay, this is what we do. Got a jam so fresh, it's nice for you. Okay, give it what you got and dial Oh, wait for the bass to drop okay then, what's the fracas? Grab your card and your lead hat and the bus pass. You don't sweat much for a fat lass. Grab your root box, cause your box is righteous. Okay, but I'm much to show. I got high speed dubbing on my stereo. stereo. And all the tunes in the box of the cheerio. cheerio. I know I told you before, did you hear me? Did you hear me though? Got this double fantasy where we just never stop. I got one design and that's to walk you to the top. Know what's on my mind, it's only one thing you will find Got one design and that's to bump it till you drop.